Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het merk PIN voor elektronisch betalen bestaat vanaf middernacht officieel niet meer. Die naam gold voor pinnen met een pasje met een magneetstrip, maar dat is vanaf 2012 verleden tijd. Dan wordt er elektronisch betaald met een chip, wat het nieuwe pinnen heet. Het was de bedoeling dat alle betaalautomaten op 1 januari waren aangepast, maar dat is niet gelukt. Ongeveer 95% is klaar voor het nieuwe pinnen. De laatste automaten worden in het eerste kwartaal aangepast. Daarna kan niet meer worden betaald met een pinpasje met alleen een magneetstrip. Bij een ongeluk in Amsterdam is een automobilist rakelings langs een benzinepomp gescheerd. Hij kwam vanaf de A4 de stad inrijden, werd onwel en verloor de macht over het stuur. Zijn auto schoot over de middenberm en sloeg over de kop. Hij kwam op een halve meter van een benzinepomp tot stilstand. Als de auto iets verder was doorgeschoten had er een ramp kunnen gebeuren, zegt de politie. De man raakte niet gewond, maar is naar het ziekenhuis gebracht om te onderzoeken waardoor hij onwel werd. President Goodluck Jonathan heeft voor delen van Nigeria de noodtoestand afgekondigd. Sommige grenzen zijn gesloten. Jonathan heeft zijn minister van Defensie opdracht gegeven een speciale eenheid in het leven te roepen om de terreur in het land te bestrijden. Nigeria werd met kerstmis opnieuw opgeschrikt door aanslagen van de extremistische islamitische organisatie Boko Haram. Bijna 40 kerkgangers kwamen daarbij om. Gisteren was er een aanslag op een moskee, waarvan Boko Haram ook wordt verdacht. Het weer rond middernacht bewolkt en plaatselijk wat regen bij een graad of 10. In de loop van de nacht meer wind en ook meer regen.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 Alleen deze keer wel in een andere uitvoering dan dat je gewend bent. Normaal verwacht je de 40 beste van deze week. deze keer doen we de slechtste van het afgelopen jaar. Want eh, alle lijsten zijn geweest. 51 lijsten in totaal waren dit jaar. 178 platen stonden erin. De bovenste 100, die krijg je niet. Tussen die 78 gaan we er een paar uitkiezen waar we nog wel eh, wat mee te doen hebben. 27 platen hebben trouwens op eh, nummer 1 gestaan, 10 op nummer 2 en 11 op nummer 3. 21 weken, dat is het langst genoteerd van allemaal die, eh, die lijst. En drie platen, die hebben zelfs 4 weken op nummer 1 gestaan en zijn daarmee het hoogst genoteerd van allemaal. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen gewoon onderaan de lijst. En dat doen we dan eh, met Eminem en No Love. Eminem die stond in totaal één week in de lijst en dat was de eerste week van dit jaar. En hij stond daar wel onderaan de lijst en hij behaalde dus één punt. De nummer 39 en 38 van week 1 krijg je daarna ook nog van mij de Plain White Tees, de Rhythm of Love. En ook Mahambi vinden we daar terug met zijn ja, Bumpy Ride. Verder natuurlijk vandaag ook gewoon het eh, weer. We gaan kijken hoe het op de weg is en eh, een hoop muziek die je misschien eh, gemist hebt in dit jaar. We beginnen dus onderaan de lijst van week 1 met Eminem. Zijn single No Love scoorde in totaal dus wel 1 punt.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 And these niggas know I lay them down, make your bed. just try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script. You niggas skipping scenes. Uh, be good or be good at it. Fucking right, I got my gun. Send me automatic. Yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up, up in the way, man. I come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in the safe combination. It's the G code. This reason, mother motherfucker blood gang and I'm in bleed mode. All about my dough, but I don't even check the peephole. So you could keep knocking, but won't knock me down. No love lost, no love found. It's a little too late to say that you're sorry now. You kicked me when I was down, but what you say is don't.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 Ricky en MCK, Born Again. Als hoogste positie dit jaar had hij plek 31. Dat was in de eerste week. Daarna zakte hij af naar de laatste plek, plek nummer 40. En ook de vorige plaat van James Blunt, Stay the Night, die zakte weg uit de eh, Euro Breakdown en deed dat vanaf plek 40. Dat telt ook voor de plaat van Rihanna, The Only Girl in the World. Ook deze plaat haalde de 40ste plek als laatste plaat. Zij deed het wel wat later, een beetje in de vijfde week van dit jaar verdween zij uit de lijst van Europa. zangers eh, verdween ze pas uit de lijst van Europa. Elena en haar Midnight Sun bij elkaar sprongen ze de, uh, even kijken, 79 punten bij elkaar. Dat is nou net niet genoeg om eh, in de top 100 te komen. Plek 100 trouwens, die begint bij 215 punten. En het nummer 101 die heeft ook 215 punten, maar die heeft er een week langer voor moeten vechten, zeg maar. Dus die gaan we dan vandaag nog wel even draaien. Wie dat is hoor je in het volgende uur wel. Ondertussen alweer eh, drie minuten over half vier. We gaan eens kijken naar... ZFM, eh, Westkust, weerbericht. Want eh, vandaag schijnt geregeld de zon, maar vooral in de ochtend kon er nog een bui voorkomen. De buien verdwijnen en vanmiddag overal in de regio droog. Een stevige noordwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar maximaal 8 graden. vanavond draait de stroming naar het zuiden en ook de bewolking neemt weer toe op een nadering van een storing. En later vanavond en komende nacht valt er zelfs enige tijd wat regen. Zuidelijke wind die waait matig over land aan eh, zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen alweer de laatste dag van 2011. Overheerst de bewolking en uit de bewolking valt van tijd tot tijd zelfs wat lichte regen. Een wind die waait uit west tot zuidwesten land matig aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden oudjaarsavond en de nieuwjaarsnacht dan ook voor eerste bewolking valt er soms wat lichte regen. De zuidwestelijke wind die neemt uh, over land toe naar matig, aan zee zelfs krachtig tot vrij hard. En de temperatuur daalt naar niet minder dan 8 graden. Zondag de nieuwjaarsdag overeerst ook weer bewolking, vooral te wat buien geregen en een zuidwestelijke wind die waait over land krachtig aan zee hard. Temperatuur die meteen naar recordwaarden gaan van ongeveer 2012 graden. Nou, we maken er wel gewoon 12 graden van. Het dagrecord voor 1 januari is op dit moment 11,4 in 1988. Dus misschien dat we zelfs 2012 beginnen met een, nieuw record. Een plaat die eh, in dit jaar tijd ook 79 punten bij elkaar gesprokkeld heeft is van Nelson. She is gone, hoor je nu. Het ritme van Zandvoort. Voor C-C-F-M. Short van Dam. als iedereen heeft, is het wel meteen een leuke plaat. Nelson en She's Gone. Ook deze plaat eh, staat al sinds week 1 van dit jaar in de lijst. Toen op nummer 19 steeg door naar 18, 23, 31, 36 en eindigde als nummer 40. Soms zit er ook wat Nederlandse inbreng in de lijst van Europa. Zo ook bij deze plaat van Giuliano. Why Tell Me Why. Why Tell kennen wij natuurlijk van Anita Meijer. Die had in 2011 weer een hit in Europa. Love I was told, kept the origineel. Short van Dam. Barbara Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbra Streisand. de eerste plaat van vandaag die ooit de top 10 heeft gehaald in de Euro Breakdown. De Daxas en Barbara Streisand. In totaal stonden ze dit jaar 7 weken in de lijst, waarvan 1 week in de top 10. En dan wel op nummer 10. Dat was eh, de eerste week van 2011. Het is trouwens ook de eerste plaat die de 100 punten grens overschrijdt. 101 punten heeft deze plaat bij elkaar gesprokkeld. Gaan we verder in de lijst komen dan een plaat tegen die op dit moment nog zelfs in de lijst staat en dus nog gaat groeien wel 109 punten heeft dit jaar. Maar ja, volgend jaar beginnen we gewoon op nul, hè. Dan krijgt deze plaat denk ik wel meteen een klap punten erbij. Want nu staat de plaat nog op nummer 11. Katy Perry, The One That Got Away. One That Got Away. Ondertussen staat deze dame alweer vijf weken in de lijst van Europa. En bij elkaar dus al die 114, eh, 109. Eh, nou ben ik op het. <laughs> ik heb net even een ander dingetje opgezocht op de computer. Nee, ja, nou ben ik de lijst staat even niet meer voor me. Dus ik eh, durf het je niet te vertellen. Wat ik wel ga vertellen is gewoon welke plaat we nog meer voor je klaar hebben staan. Dat is de plaat voor morgenavond. Pink, Race Your Glass heb ik voor je klaarstaan. En daarna de plaat voor zondagochtend. Ty Cruise en Flowrider, de Hangover. glass is empty That sucks So if you're too school for got Cause a body ain't a body till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homie tire, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's why I Don't mean the fact I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up. So let the drip flow up, oh up. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Als we de hele lijst bij elkaar optellen van het afgelopen jaar komen we daar op een plek uit die we vinden. Even kijken waar die daar staat. Die 136 jaar Tycoon daar de over 140 punten sprokkelde die bij elkaar. Als hoogste positie kwam hij niet verder dan plek 10. Stond daar gelukkig wel twee weken op en we hebben lang genoeg van die plaat mogen genieten. De laatste plaat tot aan het nieuws van 4 uur heet dan Bruno Mars. Zijn single Grenade, die stond uh, eh, 9 weken in de lijst, waarvan 1 week op zijn hoogste positie. En dat was in de tweede week van dit jaar, kwam hij op plek 19. Bruno Mars en Grenade. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Shouldn't was trouble from the first kiss. I Spin now, spinning within Before I melt like snow I say hello, how do you do?